Kasper Meijer met het NOS-journaal. Een stichting bereidt een financiële claim voor tegen het ministerie van Volksgezondheid... vanwege een groot datalek in de coronasystemen van de GGD. Duizenden callcentermedewerkers bleken in januari de persoonlijke gegevens te kunnen inzien... van alle 6,5 miljoen mensen die vanwege corona contact hadden gehad met de GGD. Een aantal keer is ook informatie doorverkocht aan criminelen... De schadeclaim wordt gefinancierd door een anonieme geldschieter. Als er een vergoeding komt, krijgt die persoon 20% van de opbrengst. Tijdens de eerste campagnebijeenkomst van de nieuwe Franse presidentskandidaat Eric Zemmour zijn demonstranten in elkaar geslagen. Een groepje activisten was in het publiek opgestaan met t-shirts waarop nee tegen racisme stond. Op camerabeelden is te zien hoe aanhangers van Zemmour de betogers te lijf gingen en met stoelen gooiden. Seymour is een rechtspopulistische publicist. Vorige week stelde hij zichzelf officieel kandidaat voor de presidentsverkiezingen. Hij wil naar eigen zeggen Frankrijk heroveren op immigranten. Vanuit het hele spectrum van de Amerikaanse politiek verschijnen condolences na de dood van oud-senator Bob Dole. President Biden roemt in een tweet zijn fatsoen en integriteit. Oud-president Obama prijst Dole als groots oorlogsheld, politiek leider en staatsman. Landsbelang zette hij altijd boven partijbelang, al dus Obama. President Trump noemde Dol een waar patriot. Bob Dol zat 36 jaar in het Amerikaanse congres. Hij overleed op 98-jarige leeftijd. In Suriname heeft de politie een legerofficier opgepakt... die ruim 500 kilo drugs bij zich had, vermoedelijk cocaïne. De man van 56 was er vandoor gegaan bij een controlepost van de politie. Na een achtervolging werd hij klemgereden. Het weer. Vannacht koelt het af naar 0 tot 2 graden. Er is kans op mist. Komende dag begint droog.